Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ruimtecapsule Crew Dragon van het bedrijf SpaceX van Elon Musk... heeft het internationale ruimtestation ISS met succes bereikt. De nu nog onbemande capsule werd even voor twaalf aan het ruimtestation gekoppeld. Nu gaan astronauten die in het ISS verblijven de capsule in. Ze treffen daar een levensgrote dummy aan. Die is volgehangen met sensoren. De Crew Dragon blijft vijf dagen aan het ISS hangen... en gaat daarna terug naar de aarde. Het is de bedoeling dat de capsule in juli voor het eerst... met een bemanning naar het ISS gaat. Op de gevel van de Asuna-moskee in Den Haag is vanmorgen een spandoek geplaatst... met erop een kwetsende tekst over de profeet Mohammed. Het spandoek moet volgens een medewerker van de moskee vanmorgen... vlak voor het ochtendgebed zijn opgehangen. Bij het spandoek stond ook een etalagepop met een baard. De pop had een gewaad aan en een tulband op en droeg een babypop. Burgemeester Krikke heeft met afschuw kennis genomen van het incident. De politie doet onderzoek. Eurocommissaris Frans Timmermans komt in de aanloop naar de Europese verkiezingen op campagneposters in Hongarije te staan, samen met de in Hongarije geboren Amerikaanse miljardair George Soros. De Hongaarse premier Orbán zegt dat in een interview met de Duitse krant Weltam Zontaak. Hij is boos op de bureaucraten uit Brussel... omdat die volgens hem Hongarije de wet willen voorschrijven. Hij richt zijn pijlen nu op Timmermans... omdat die Hongarije telkens wijst op de regels van de rechtsstaat. Ook is hij een van de belangrijkste kandidaten... om commissievoorzitter Juncker op te volgen. Schrijver Peter van Gestel is overleden. Dat meldt zijn uitgever Querido. Hij debuteerde in 1962 met de verhalenbundel Drempelvrees... en won er gelijk de Reina Prinsen Geerlichtsprijs mee. Later legde hij zich vooral toe op het schrijven van jeugdboeken. Peter van Gestel was 81 jaar oud. Het weer, regen of motregen, vanuit het zuiden tijdelijk droger. Verder veel wind en het wordt 9 tot 12 graden. Morgen onstuimig met stevige buien, veel wind, ook wat zon en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op taal 5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met taal A10 2 kilometer. De vertraging is zo'n 5 minuten. heeft te maken met een file op de A10, de ring van Amsterdam.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 106.9. Dit is ZFM. Hello party people. This is your captain Shoreshef speaking. Welcome aboard Party Freaks Airways. After takeoff, we will pump up the sound system. Cause we're going naar de kloten. is de taxi om 7 uur. Gaan we op weg naar een nieuw avontuur. Met het vliegtuig van cheddar. If you ain't gonna love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> well, you gotta take dicks for. Uh, she broke my heart. When you taking the for, man? I don't care if she's down. I'm making peas, I make pounds. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no gal off the Insta Just cause the girls got then don't have your eye on her like Deli Alley. See the footwear, man, it ain't too shabby. Got a ting older than me, calling me daddy. Girl, calm down, it will be okay. Pulled up in the German the EO way. Them girls see the boy and get mad. Would've thought it was a picture from Tion Wayne. Big back, had to grab it like that. Gotta grab my Snapchat quick and snap it like that. Big 35, grabbing chicks like Barney. Slow down, stop catting like that. Big Gal on the boy, that's it. No, I love an East African, that's it. VVS chain on my neck, that's it. I'm the rated legend, that's it. Better than ever, she feeling. She lacking the bread or she lacking the cheddar. If you ain't gon' love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't tryna be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> when you gotta take dicks for, she broke my heart. When you taking the ball, man. I don't care if she's making peace, I made pounds. I don't wanna hear no words of advice. Shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no girl off an Insta rude boy. She can't make me a mister. And them girls that slide in your DM. Probably got a bag of man on a weekend, no. We be getting points like a free throw. Dead girl trying to get the D, no. See man and gal get to winking. Wait there, hold up, bro, what you drinking? Oh, just chill, bro, it's juice I'm sipping. Underage, but I still be whipping. It's Trizzy and Cadet Cadet. We flip beast. don't forget, forget, don't forget, forget about me. Who's next up? Yeah, you know about me. I don't need no pro boys surrounding me. It's Trizzy and Cadet Cadet. Forget, forget. Why you trying to give me advice, bro? Try and mess up by your eyes, though. You should be on some big man things. You should be looking for shit. She looking better than ever, she feeling she lacking the bread or she lacking the cheddar. If you ain't gonna love her forever, then don't even sweat her. Trust me, the more girls, the better. Just hit them whenever, man. Trust me, Dino. I ain't trying to be like you. Why not, bro? I've heard your closure, G. <laughs> when you gotta take dicks for, uh, she broke my heart. When you taking the <laughs> for, man? I don't care if she's down. I'm making peas, I make pounds. I don't wanna hear shut your mouth and turn round. Uh, and don't find no girl off an Insta rude boy. She can't make me a mister. And them girls that slide in your DM. Probably got a bag of. De muziek ging uit. De club ging dicht. Daar stonden we dan. In het tl Maar het stond je wel. Dat TL Jij slaapt bij mij vannacht, zei ik je snel. Even later komen we binnen en ik wil beginnen, maar jij loopt naar de bank. Je wil een kop thee, elkaar leren kennen. Is dat oké? Je begint te vertellen. Je woont in de pijp, was lid van het koor. Je zit in de sales en je praat maar door. Maar die bio, het boeit me geen fluit ik wil met je naar bed. Dus trek het uit. Ik wil geen context, ik hoef geen blaadje. Gemeenschappelijke vrienden, kap dat praatje. Ik hoef geen naam, geen ditjes en datjes. Bespaar me please, foto's van je katjes. Je bent lekker, je bent heet. Dus kom naar bed en stop deze date. Want die bio, het boeit me geen fluit. Ik wil met je naar bed. Dus trek het uit. Hou je bek en blijf me. Leuk dat geflirt, maar het is al laat. Ja, het is al laat. Nu ben ik aan de beurt. Het is al lang genoeg over jou gegaan. Dus stoor je knieën, dan blijf ik staan.